De man is een diplomaat uit Qatar die al jaren in Amerika woont. Het is nog niet duidelijk of hij een aanslag wilde plegen of dat het gaat om een misverstand. De leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol wordt niet verhoogd naar 18. Een Kamermeerderheid wil dat de leeftijdsgrens 16 blijft. Het kabinet wil gemeenten bij wijze van proef toestemming geven de grens naar 18 op te trekken. Maar volgens onder andere de PvdA helpt het niet als jongeren in sommige gemeenten pas op een 18e drank mogen kopen. Ze zouden dan gewoon naar gemeenten gaan waar de grens wel 16 blijft. In Amsterdam mag D66 niet meer aanschuiven bij de collegeonderhandelingen. De fractieleider van D66 zei gisteren dat ze weer wilde onderhandelen, maar de PvdA wil dat niet meer. D66 brak de onderhandelingen twee keer af, uit boosheid over het benoemen van PvdA Lodewijk Asscher tot waarnemend burgemeester. De Amsterdamse PvdA probeert nu een college te vormen met GroenLinks en de VVD. Het lijkt erop dat in Kirgizië de president is afgezet. De oppositie zegt dat ze de macht heeft gegrepen en een nieuwe regering gaat vormen. De president heeft nog niets van zich laten horen. In verschillende steden waren gisteren onlusten vanwege de hoge brandstofprijzen en de corruptie. Duizenden demonstranten bestormden overheidsgebouwen waarna de politie begon te schieten. Er zijn zeker tientallen doden gevallen. Als in de toekomst een bedrijf in de financiële sector staatssteun krijgt, moeten de bestuurders alle extraatjes inleveren. Dat schrijft minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om aandelen, optiepakketten en bonussen. Inclusief bonussen voor prestaties uit eerdere jaren. Tot nu toe raakten bestuurders alleen hun bonussen kwijt over het jaar waarin hun bedrijf steun kreeg. Het weer, eerst plaatselijk een bui, daarna overal droog en zonnig bij een graad of 13.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 children laughing. We're gonna hear the voice of sin. Won't be long, won't be long.